Over Nothing van Hunk was dat eh, bij dit uur. Wat nieuw is, tweede uur. Eh, ik richt mij even weer tot de camera. Want die mensen die denken van... wat ziet hij er toch geswanjeerd uit? Ja, ik ben even bij de kapper geweest. Dus dan weet je dat. Eh, vorige week zag dat er natuurlijk iets anders uit. Maar ik denk, ik krijg iemand op bezoek. En dat is Francesco Daniel. En dan moet ik je natuurlijk wel... er iets wat uh, patenter uitzien. want ja, volgens, vorige week waren er toch weer wat geluiden van... Jaap over die ziet er niet uit. Nou goed, bij deze dus gedaan. Ben geknipt. Wil je weten waar? Dan kan ik dat nu ook zeggen. Splonies haarwinkel zit ergens in Zandvoort. Dus eh, dan weet je dat ook weer. Dus <laughs> dat is, ah, dat heb ik dan ook <laughs> bij deze gedaan. Eh, zij ook weer blij. <laughs> Ja, goed. Reclame toch? Ja, ding dong dong. Eh. en het commissariaat van de media, die zitten dan nu ergens uh, van... Oké, we gaan die gasten ook weer eens even een boete, boete sturen. goed, dat, <laughs> dat is wel mooi. Goede introductie ook voor deze alternatieve film vanavond, mensen. Want vanavond, ik zei het al, Francisco zit in de studio. Francisco Daniel. Hallo, goedenavond. ja, want je hebt er een, een aardig dagje van, eh, van gemaakt, eh, ja. had begrepen. Ja, ik dacht... Eh, ik, je komt uit Papendrecht? Ik kom uit Papendrecht. Dat is tegenover Dordrecht in de buurt van Rotterdam. Maar ik, ik, kom, ik kom niet zo vaak aan, deze kant van het land. Dus ik dacht, weet je, ik plak gewoon een dagje Haarlem erachteraan. Ja. En, eh, de, daarvoor, zeg maar. En, eh, dus ik eh, ben daar geweest. Dus lekker de stad verkend. En, nou, in Noord-Holland zeggen, zeggen wij altijd van... er zijn altijd mensen boven het kanaal en onder het kanaal. Maar jij zit dus onder de rivieren. Moet je naar, boven de rivieren. Ja, precies. Ja. nee, <laughs> maar hartstikke leuk hoor. Dus <laughs> dat, dat is een beetje het, beetje het idee. Ja. Ehm, goed, maar je bent er. En, ehm, ik weet... Ja, dat jij ook wel bekend bent met het fenomeen radio optreders Yes want eh, eh, ik heb, begrepen, eh, daar komt hij weer. want ik ben een vervent luisteraar, mensen thuis, van het programma Podium 107.1 van RPL Woerden. gedaan door <laughs> Maarten Verduin. Inderdaad. En ja. daar was zat jij in. Nou, daar, sterker nog, daar moet ik nog in zitten. Daar moet jij nog in zitten? Nee. ja, ik moet... ik, moet je nog een keer? Nee, dit is, wordt mijn eerste keer. 7 december ga ik naar Woerden ben dus Eva Buis. Sorry. <laughs> <laughs> ik had maar, nee, nee, maar goed, eh, ik, nee, jij zat, volgens mij zat jij er met een berichtje in, kan ik me herinneren. Want toen had jij de, de, de, de single samen met Melanie Ryan. Dat ja, was het. dat was het. Dat was het. Dat was het inderdaad. Ja, ik Sorry eh, Maarten, ben even op het verkeerd been <laughs> Goed. Nee, ik, eh, ja, ik had toen ehm, een liedje met Melanie Ryan natuurlijk. Geen onbekende hier natuurlijk. Ja. En eh, I Will, die ga ik ook vanavond eh, spelen. Dan een solo versie dan. Ja. Maar ehm, ja, dat was ook bij... Eh, daar had ik, ook, ik heb het bij iedereen gestuurd. Want ik vond het, dat dit liedje iedereen moest horen. Ja. En sterker nog, de dag na de release was het bij een echtpaar terechtgekomen. Heb ik op de trouwerij mogen spelen van deze mensen met dat liedje. Dus dat was mhm. wel heel cool. Duidelijk. Ehm, allereerst dan ook nog even van, van wie jij bent. Ja, Nee, ik ben dus eh, Francesco eh, Daniel. Ik eh, ben single-songwriter uit Papendrecht. Mhm. En ik laat me vooral inspireren door Brian Adams, Bruce Springsteen... John Butler, Newton Faulkner, Luca Bloom. Dus allemaal dat, uh, dat genre. Dus dat genre, ja. Dus dat zijn zo'n beetje mijn helden en mijn voorbeelden. Ik maak akoestische rock, maar ook ballads en een beetje van alles eigenlijk. Akoestische rock? Yes. Omschrijf dat eens. Wat, wat is dat? Mm, nou ja, dat je hoe zeg ik het? Nou, even op zo'n plat lekker hakken, takken, maar dan in je Hakken, takken ja, want, eh, nou, de beste voorbeeld dat ik kan geven... en dat, eh, door hem was de reden waarom ik dit ben gaan doen. Brian Adams in de Doelen in Rotterdam. Hij kwam in zijn eentje met een pianist. Eh, kwam hij zijn grootste hits spelen. Akoestisch en wel dus met een akoestische gitaar en een piano verder. Niks, geen band of wat dan ook. Hm. Maar er zaten ook solo momenten in. En dan wist hij de zaal zo naar zijn hand te spelen. Dat, eh, het, en je moet je voorstellen, de Doelen in Rotterdam is echt een klassieke zaal. Waar heel veel klassieke concerten worden gegeven. Hij veranderde in zijn eentje dat in een rocktempel. Iedereen kwam echt uit zijn stoelen naar het podium. Om, ah! mm, ja. En allemaal in zijn eentje. En ik zat op het balkon daar eh, en ik dacht, ja, wat hij kan, dat wil ik ook. Als je in, in je eentje kunt rocken, zoals mm. Brian Adams en ook Bruce Springsteen, want die heeft ook een geweldige voorstelling gemaakt, Springsteen op Broadway. Mm. Waarin hij drie uur gewoon alleen maar vlamt en gas geeft. En dat is fantastisch. heel nou, eh, inspirerend. Eh, er is in Nederland loopt er één iemand rond... die is ook redelijk eh, toch wel... ja, nou, ik zal niet zeggen idolaat van, van Springsteen... Mhm. maar hij heeft hem wel goed zitten. Dat is Pedro Cruz, beter bekend als The Cruz... <laughs> en de Dukes of Harlem. Ja ik zal proberen zo direct wel iets eh, te laten horen. want, eh, want dan kan je ongeveer inschatten wat het is. Maar er zit eigenlijk niet alleen Springsteen zit erin... maar er zit ook iets van Little Richard in. Eh, hij heeft het allemaal bij elkaar gestopt met zijn band. Cool. dus die doet dat ook. En ja dat schijnt iets van magie te zijn, die, die Springsteen. wat heb jij met Springsteen dan? zijn, ehm, dat is een beetje ook hetzelfde een beetje met, met, met Brian Adams. ik kan heel goed ik heb zelf, ik, ik hecht zelf aan het innerlijke kind in, mij, in mijzelf. Ja. En Brian Adams bijvoorbeeld, deze maand wordt hij 65... zingt nog steeds over die ene zomer dat hij een meisje heeft ontmoet... in een drive-in in de zomer van 1969. of 69, ja. En Brian Adams, die geeft nog steeds zoveel power met Born in the USA... alsof het zoveel jaar geleden, toen was ik nog, niet eens, mm de benen, ja. dat hij eh, met Courtney Cox stond te dansen met Dancing in the Dark... zo met die energie, die kracht en die passie... En dat is zo bewonderingswaardig en heel inspirerend. En de energie van beide partijen, dus van Brian Adams en Bruce Springsteen, (BMB) mhm. ehm, is heel aanstekelijk. Ze, ze, je zo op een positieve manier op van... kom in onze wereldje voor anderhalf uur... of in Bruce Springsteen geval bijna een hele nacht, drie uur spelen, zo weet je. Mhm. Ehm, en vergeet je zorgen, vergeet je problemen, vergeet je zorgen... en laten we gewoon een hele leuke tijd hebben met z'n allen. Mhm. Zij doorbreken een soort barrière van... Dat is, ze staan op een podium en dan heb je het publiek... maar zij halen de grens een beetje weg van... Eh, nee, we, zijn, we doen dit met elkaar. Ik speel niet voor jullie, maar we gaan... Hij betrekt dus eigenlijk eh, precies, het publiek Precies, interactie. En dat vind ik zo geweldig. Ja. En ehm, dat we, hoop ik ook steeds te bereiken met mijn shows. Dat, eh, en met mijn optredens, als mensen naar mijn optredens komen... dat ze ook hun sores kunnen vergeten. Dat ze ook eventjes afgeleid kunnen worden door ja, nobel streven, vind ik eerlijk gezegd. Hè? Als je dat eh, probeert eh, te bereiken ook. Ja, nee, maar het, als je het niet probeert, dan weet je het nooit. Nee. zal, ga ik het, gaat het lukken zoals Brian Ennis en Bruce Springsteen? nee. Maar pogingen zijn altijd, altijd waard. Ehm, goed, we gaan eh, zo dadelijk eh, jou horen met eh, mhm. de eerste twee nummers. Yes. Dat gaan we zo doen. Maar eerst, hoe noemde ik hem al? Hè? De Cruise en de Dukes of Haarlem. Want cool. ja, hier komt hij. Dan zal ik het ook meteen laten horen. <laughs> en dat nummer dat heet Hold My Hand. Oeh. Darling, hold me tight Save my love tonight Let's not talk and let us wait Until the morning light We have had the time We have had the talks And now it's hard for us to say our final. Eh, van dit hele verhaal is dat eh, de Cruise... die had ook meegedaan eh, samen met zijn band aan de Waterland Popprijs. Dus ook weer een tijdje terug. En er zat ook Roy de Smet in. En dat leverde altijd weer hele hilarische gesprekken op... tussen Roy de Smet en deze de Cruise. Want ja, Roy de Smet is niet zo van de Bruce Springsteen... maar de Cruise natuurlijk wel. En dat <laughs> gaf natuurlijk nog wel een paar leuke woordgrappen tussen die twee ga je mond spoelen, zoiets. Dat soort eh, teksten werden er een beetje gebezigd tussen die twee. Eh, en wie is Roy de Smet? Dat is ook een radiopresentator, maar hij maakt ook muziek. We hebben vorige week sterker nog iets van hem laten horen... omdat hij ook onderdeel is van de Peer Songwriter Guild. Eh, we hebben hier iemand zitten die is niet lid van een Songwriters Guild. Maar eh, dat zou dan van de Papendrechtse Songwriters Guild moeten zijn. Maar eh, ik vraag me ook af of die bestaat. Kunnen we zo direct nog wel even aan hem vragen. Want dat, dat, dat horen we zo wel even van hem. Maar eerst gaat hij een, een nummer spelen. En dat nummer dat heet Love is You. think about love. I think about a force to embrace. When I close my eyes. I can only imagine your face. When I think about love. And it's crazy things we can do. Ooh, I think mm, love is you. When I think about love. I think about a stormy sea. It's filled with passion. Where desire can swim free. When I think about love. And it's amazing of you. Ooh, I think love is you. Sometimes love can hurt like a freaking hurricane. It takes you everywhere. So tell me, do you have feelings for me? Be fair and square. Be fair and square. When I think about with all her stars. I find them in your eyes tonight when I think about love. or walk my spirit through, cause I think love is you. When I think about love, I think about a stormy sea. It's filled with passion, where desire can swim free. When I think about love, and it's amazing view. I think is you Sometimes love can hurt Like a freaking hurricane It takes you everywhere So tell me do you have feelings for me zijn altijd mensen die dan op een gegeven moment in de studio zitten. Wanneer komen ze nou met dat applaus? Ja, dat doen we altijd even tussendoor. Het is ook even bij deze even gemeld. Dat eh, tussen de nummers in dat wij het applausje laten klinken. En dat is hier in dit eh, geval vier mens sterk. Laat ik het even genderneutraal eh, opmerken. Want dat is denk ik wel de beste manier. Dus en aangezien jij mens nummer 5 bent, is, dat, is dat dan ook meteen geregeld. Waarmee de stemming hier weer en de toon is gezet voor nummertje 2 eh, van dit eerste blokje. En dat is Hello Gorgeous. to get something off my chest My feelings for beauty You woke up the butterflies in me My wings were so good as dead But now they all fly again In every corner of my head Because I like your eyes And I like And I like your sweet soul. I really love you. Hello, gorgeous. Please open your heart for me. I know that you are scared, but I think we are meant to be. You want out of me. shine bright as a star. And that is something you must figure out because I like your style. I like your universe. I like. Francisco Daniel met twee nummers. Zo dadelijk in dit blok, of beter gezegd, in dit uur gaan wij eh, nog een keer ehm, horen. Maar we hebben ook nog eh, ander eh, materiaal wat, wat er een beetje op aansluit. En dat is natuurlijk wat ehm, Francisco net al zei. Hij heeft ook nog een duet gemaakt met Melanie Ryan. Nou, laten we die dan nu toevallig ook maar een beetje klaar hebben staan. Niet met de, de meest recente single die ze eh, heeft uitgebracht, Wildfire. Nee, we doen het even weer met The Girl from 1999. circles It's hard to break a smile I just hate that I don't know how to get out now I'm a problem solver. I find a brighter side. I just don't know how to find her sometimes, somehow. Even if it takes some time, I know that I can 你算。 The Girl from 99. En dat eh, beschrijft eigenlijk min of meer het geboortejaar van Melanie Ryan. Want ja, ehm, voordat we het even hebben over dat Songwriters Guilde... want eh, daar hadden we het eh, net even bij, bij het nummer 2, bij het tweede nummer. Ja. eerst over Melanie Ryan, want jij gaat ook straks een nummer spelen wat, eh, wat je samen met haar eh, hebt eh, gemaakt. Ja, maar dan in de akoestische, alleen de, Francisco Daniel solo versie. Ja, in de akoestische, <laughs> ja, dat, zo zeg je het goed. de akoestische dus, Melanie Loos. Melanie Loos, ja. <laughs> Nou, laat het dan maar niet horen, want dan zijn we niet meer welkom bij het Vulco Theater. Ja, je weet het maar nooit natuurlijk. Hè? Dus, Hoi Melanie. hallo. <laughs> Hoi Melanie. Hi. Goed, maar eh, even daarover gesproken. Want eh, jij hebt het al in telefonisch al een keer in de uitzending eh, verteld hoe dat, hoe dat zit. Ja. Maar dat nummer, hebben jullie dat beide geschreven? Ja, eigenlijk... Um, ik kwam met het idee, want het was, wat heel fijn was... we leren elkaar kennen, Melanie en ik, bij het programma We Want More op mm. sbs Ja. En daar is een vriendschap ontstaan. En daar hecht ik nog steeds heel veel waarde aan. Mhm. En ik zag het toevallig nog vorige week hartstikke leuk. En ehm, we hebben elkaar wel eens vaak uitgedaagd met schrijven. En ook eh, samen schrijven. En ik weet nog in corona dat we een Zoom-meeting hadden. Dat zij, zij had een ideetje en daar hielp ik dan weer met de co-write. En toen vroeg zij van, ja, heb jij nog iets waar ik jou misschien zou kunnen helpen? Nou, toevallig, zei ik, mijn vrienden gaan trouwen. Mm. Dat zijn mijn twee beste vrienden. En ehm, ik wil dan een liedje ervoor schrijven. Alleen ja, wat gaat er dan eh, wat komt er dan voor in zo'n bruiloft, weet je wel? Wat gebeurt er dan? En Melanie die, die speelt heel veel op bruiloft. Ja, dat, vertelden eh, <laughs> vertelde ze wel eens, ja. En eh, toen, heeft ze mij geholpen. Dus we hebben toen samen het eerste liedje, de helft al gemaakt. Ik had mhm. al een beetje de muziek en wat, wat ik wilde zeggen. En zij wist dan mij dan heel goed te helpen. Maar op een gegeven moment begon het leven weer te lopen. Corona werd dan minder, weet je wel. Dus we konden weer spelen. Dus op een gegeven moment begon het normale leven weer. Dus dat liedje werd een beetje... Zat op de, bijna op de achtergrond. Uh, ja, zo nee, precies. Dus op een gegeven moment is 2024. Ik heb een nieuwe laptop en ik dacht ik ga alles even van mijn oude laptop naar mijn nieuwe laptop zetten. Mijn vrienden zijn inmiddels getrouwd. Het was hun getuige. Hartstikke leuk. Ja, En toen kwam ik dat liedje weer tegen. En toen dacht ik van, ja, het zou zonde zijn als dat blijft liggen. Dus toen heb ik Melanie geappt van, joh, weet je nog dat liedje? zullen we dat samen afmaken en zullen we dat ook dan samen uitbrengen. En dat, daar was ze heel erg enthousiast over. Dus toen oh. zijn we samen dat eh, gaan afschrijven. En ehm, ja, en dat is uiteindelijk een heel tof liedje geworden. Ze is nou ook naar mij eh, toegekomen, naar mijn home studio. Daar hebben we toen het liedje opgenomen. En ja, het is uiteindelijk een heel mooi liedje geworden. En echt ehm, iets wat ik heel graag wilde. Echt voor één keer een rustig liedje met enkel tokkel dus dat is goed gelukt. Eh, over dat eh, tweede nummer, Hello Gorgeous. Ja. Dat eh, was best wel een liefdevol nummer. Nou, Gewoon iemand bij de hand proberen mee te nemen. En niet bang willen zijn om iets... dat, dat haalde ik er een beetje uit. Nou, dat, dat, vond, mooi, vond, vond, ik, een hele mooie interpretatie van het liedje wat ik net gehoord heb. Nou, dankjewel. Nou, ja. Nou, dat, dat is voor het eerst dat iemand zo, zoiets ja, zegt over een beetje te luisteren. Nee, nee, over, over Hello Gorgeous. dat is zeker waar. Want dat liedje is nu Toevallig, deze maand is het tien jaar geleden dat ik mijn eerste EP heb uitgebracht. Mhm. Acoustic Sonnets. Man, ik word oud. Ehm, en daar staat het liedje dus op. Hello Gorgeous. En mijn Acoustic Sonnets was een beetje dat liedje, de, ja, de EP met alle liedjes van... eerste paar liedjes wat ik ooit geschreven heb... allemaal verzameld in één. En Hello Gorgeous was het derde liedje wat ik ooit van mijn leven heb geschreven. En ik raakte vooral geïnspireerd door de stemming van de gitaar. Mm. Want ehm, mijn gitaar, voor de gitaarnerds onder ons. Gitaarnerd? Uh, mijn gitaar staat een hele toon lager gestemd. Dus als ik nu een G speel, als G-akkoord, klinkt het als een F. Eh, John Resnick van de Google Dolls doet dat heel erg veel. Ja. En eh, met heel veel alternative tunings en wat dan ook. En ik raakte zo geïnspireerd door die tuning, door die stemming... alsof ik dat liedje aan het opgraven was. Ik speelde het zo en daar was het liedje. Ik hoefde het alleen maar te graven en te ontdekken. En voor in de twist was het liedje daar. Ja. En wat ook heel fijn was... ik was toen net 18... En ik dacht van, ik, wil, ik ga het ultieme liefdesliedje <laughs> ooit schrijven. Eh, geen heb je even voor mij. Of een shalali, <laughs> shalala. Nee, even geen ik hou van je. Ik wil gewoon eens een liefdesliedje wat nog nooit eerder is geschreven. Echt die naïviteit van een 18-jarige, weet je. Ehm, ja, ja, ja. ja, ja. dat, haal je er ook wel uit, hè, eerlijk gezegd. Als ik eh, zo naar dat liedje zit te luisteren, dan denk ik... ja, het is eigenlijk eh, van van iemand die nog een beetje schuchter en eh, <laughs> zo, ja. zo klonken. Zo kwam het ook bij mij eh, binnen. Nee, nou, precies, maar het leukste is, ik speel dit liedje nu al tien jaar. En, ehm, doet hij het nog goed eigenlijk? Doet hij het nog steeds heel goed. Ja. Ik, heb, ik heb, weet nog dat ik een verhaal... Eigenlijk hebben we dit soort naïeve nummers, denk ik, in deze wereld waar we elkaar... Eh, ja. hebben we eigenlijk een beetje meer nodig, heb ik een beetje het idee. Hè? dus, precies, dat dus mensen, ga dit liedje nou eens even zoeken. Hello Gordon. Nou. <laughs> hebben jullie allemaal wat aan. Dus ja, maar het leuke is, er, de, ik heb, iemand heeft me ooit wel eens verteld dat ehm, op, eh, gewoon out of nowhere... Eh, dat hij dit liedje ooit had opgezet voor zijn vrouw... Hmm. om simpelweg een ontbijt op bed te brengen met een roos. <laughs> I mean... gekookt eitje. <laughs> ja, met de jus Ja, met nee, maar eh, dat, kopje thee erbij. toch een beetje die romantiek dan in zit te krijgen van een naïef nummer, basically. Dus ja, hoe rare naïviteit. Ja. Dat dus. <laughs> dat dus. <laughs> Ehm, dan hebben we nog steeds dat eh, vraagje over die Songwriters Guild. Maar dat parkeer ik nog eventjes. Want, anders dan, eh, want anders gaan we echt eh, een, beetje in het, in het, ja, een beetje in het rood. To ja. continued. Dat is een mooie spoiler en trailer <laughs> voor of een teaser, hoe je het maar noemen wilt. Wordt eh, eh, vervolgd. wordt vervolgd. Ja. wat gaan wij doen straks met dat hele verhaal over die Songwriters Guild? Ja. ja, nou, dat, eh, dat gaan we straks even vragen. Ja. Dat is nu nog even het moment niet naar. Maar we gaan wel even nog iets laten horen van de heer Nuland. Want die is ook weer bezig geweest. en hij heeft een nieuwe single uitgebracht. Is alweer even weer onder ons. En dat nummer dat heet Morning Sun. En dan moet hij nu wel een beetje komen. drifting eigenlijk moeten we nog eens een keer proberen te overwegen... om uh, eh, Newland ergens eh, een uh, optreden te laten doen op een vrijdag. En dat hij dan op de donderdag voorafgaand gewoon hier komt spelen. Maar ja, zover hebben we dat nog niet in de pijplijn zitten. Morning Sun hoorde je trouwens hier bij Alternative FM. er zit in dit leuke blokje wat er nu aan zit te komen... zit een nummer dat heet Falso Italiano... Eh, ja, dan moet ik even toch eh, even een verhaaltje daarbij eh, vertellen. Maar Francesco gaat straks echt even wat vertellen over dat nummer wat daarachter zit. Maar ik moet dan op een gegeven moment denken aan de heer Kees van Amstel. Dat is een zeer bekende naam, want die heeft hier ook bij deze, bij deze omroep gezeten waar we dit programma maken. En die vertelde ooit eens een keer een verhaal. Hij ging op een gegeven moment eh, naar Ajax tegen Torino. Dat was een eh, finale in 92. En dat vak in, eh, waar hij dan in zat, dat was het Ajax-vak. Die zaten op een gegeven moment die Torino-supporters uit. En die zeiden keihard... Juve, Juve! Nou, dat moet je bij Torino-supporters dus nooit doen. Dus eigenlijk werd dat een beetje gedegradeerd tot valse Italianen. Dus dat is een beetje, een beetje het, het verhaal wat erachter zit. En Kees is later, we kennen hem, want eh, ja, hij is een stand-up comedian eh, geworden. Want eh, ja, hij heeft ook nog wat columns gedaan bij NPO Radio 1. Als een van de druktemakers. Nou, dus die naam kent iedereen, maar hij heeft me <laughs> dat wel eens verteld. Hoe dat gegaan is. Het was trouwens de eerste finale die Ajax won onder Louis van Gaal. Maar goed, dat is dus voor de sportstatistieken. Nu gaan we luisteren naar eh, Francisco Daniel voor deel 2. En het eerste nummer waar we naar gaan zitten luisteren of staan luisteren... en ook kijken, Tear Me Up. energy. Yes, I remember you. I know I've hurt you, and I know there's something that you must do. So go ahead now, and this time I'm not innocent. So go ahead with your punishment, yeah If you wanna turn me on, then you should do it right And if you wanna break my heart, then you must do it with all your might And I will see a new face, a new side tonight Dear Rosie are those tears that starting to flow? I know, Rosie, we could be happy, yes, I know. So go ahead now, and this time I'm not innocent. So go ahead with your punishment, yeah. If you wanna tear me up, you should do it right. And if you wanna break my heart, you must do it with all your might. And I will see a new face, a new side. really meant it when I said I love you back in time. But now it feels like I committed a crime. I really meant it when I said I love you back in time. I really meant it when I said I love you back in time. I really meant it when I said I love you back in time. I really meant it when I said I love you back in time. I really meant it when I said I love you, Saying I love you, Saying. should do it right. And if you wanna break my heart, then you must do it with all your might. And I will see a new face, a new sight tonight, tonight. was termijap En eh, nu komt die uh, valse Italiaan eh, om de hoek kijken. kijk kijk in ieder geval naar de autorijders. Heb jij een Italiaanse auto? Ik heb geen Italiaanse auto. Je hebt geen Italiaanse auto. Nou, Leon ook niet. En ik geloof Marcus ook niet. En Thomas al helemaal... Een abart? Ja, oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, eh, ja nee, eh, ik eh, weet dat zijn, zijn, zijn moeder, die rijdt daarin. En hij af en toe dus ook. <laughs> abart. Ja, ik, ik zat er, ja, ja, ja, inderdaad, ja. <laughs> ik even te bedenken van... Goed, dat, dat zijn de automerken. Leon heeft een Zweedse auto. En, en Marcus heeft een Duitse auto. Duits-Amerikaans. Ford is een beetje ook Amerikaans. Ja, en eh, ja, Thomas heeft zelf een Suzuki. Maar ja, op een gegeven moment heeft dan ook nog ze moeder dan een Italiaanse bak. Maar dat is, <laughs> dat is, dat is, even my shoe is bigger than that car. Dat zou Arnold Schwarzenegger hebben gezegd. Maar goed, eh, we gaan hem... Uh, <laughs> ik zit nu heel wat lange, de, lange tekst hier. Uh, is leuk bij te knippen zo direct voor de samenvatting. Maar goed, hier komt hij dan. <laughs> Hier komt hij. <clears throat> Even een kuch, want dan hoef ik het straks niet te doen. De Falso Italiano van Francisco Daniel. Laat hem maar horen. You inspect me to conquer you like all Italian men do. Well, I am not like that kind. But if you give me just one chance for this soon to be romance, then it's something better you will find. Buonasera, I'm not a Casanova I'm not from Italia, but I can be better If you give me just one chance for this soon to be romance Then it's something better you will find Do you love this Romeo? Then come and take this rodeo Cause I'm a falso Italiano with the land of lions as my home falso Italiano who doesn't even know the way to wrong. Lie, lie, lie, lie, lie. You want me to write a sonnet, an Italian sonnet. On that I have to say no. I'm not like Ariosto, but I can play the guitar. With that I come very far, but you disagree. Hey, you can't change me. Buonasera, I'm not a Casanova. I'm not from Italia, but I can be better. If you give me just one chance for this soon to be romance, then cause I'm a falso Italiano with the land of lions as my home. I am a falso Italiano who doesn't even know the way to Rome, cause I'm a falso Italiano with the land of lions as my home. I am a falso later on. Nou, en hij scheurde weg in de Abart 500. <laughs> dat, dat, was hem wel. Goed, eh, we gaan eh, even... Nou mag ik de camera weer eventjes eh, op mij gericht hebben. Want er was net een verzoek binnengekomen... of ik het ook op de camera wilde vastleggen. Nou, dat gaan we dan ook doen. Eh, u vraagt, wij draaien. Wolfie heeft eh, nieuw, zijn nieuwe single eh, onderweg. Want op het moment dat wij dit uitzenden, dan mogen we dat doen. Want de dag erop komt hij dan ook uit. En dat is deze nieuwe single. En dat nummer dat heet Beter. we hebben allebei een ontleiding We zijn te druk bezig met onszelf Terwijl we verder afglijden Daarom denk ik niet meer dat het werkt Ik ben op zoek naar afleiding Zodat ik niet steeds aan je denk Maar je snapt mij niet mij niet Misschien is het beter Als ik je nu niet meer spreek De komende week Ik zal je moeten vergeten En ik ga verder alleen En ik denk toch niet dat je past bij me Want bij jou ben ik nooit echt mezelf het voelt steeds weer als een afwijzing. Als je me de helft niet vertelt. Uh Dus ik ga je niet meer te lang blijven. Ik sta hier niet meer in de weg. Maar blijf je vannacht bij me. Blijf vannacht bij me. Misschien is het beter als ik je nu niet meer spreek De komende week, ik zal je moeten vergeten En ik ga verder alleen Misschien is dat de reden Misschien is dat de reden Dat ik je nu niks meer geef Dat ik je nu niks meer geef weet niet genoeg is gebleken Ik zal er mee moeten leven Ook al voelt het zo leeg ik moet mezelf niet meer vergeten Het was nooit mijn intentie om ons te breken uh, niet genoeg is gebleken Ik zal er mee moeten leven Ook al voelt het zo leeg Wolfie was dit met Beter. We gaan eh, het uur zo'n beetje afsluiten. Want dat gaan we dus nu doen. Ehm, en dat doen we met een gezelschap, drie stuks. Frank Weijers, Martijn Wijburg en Marcel de Graaf. Want dat eh, zijn de oprichters van eh, deze instrumentale band. Het is symfonisch, het is progrock, er zit eigenlijk van alles en nog wat eh, in. En er komt dus eigenlijk niet zoveel sound, of beter gezegd stemgeluid of vocals, komt er aan de pas. Eh, ik heb het over daar en de eh, heat is Exhausting, zo heet het eh, album. En dit is de afsluiting van het tweede uur. Het nummer dat heet Into the Rabbit Hole.